Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Amsterdam is de Holocaust herdacht. Sprekers trokken vergelijkingen tussen wat er in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gebeurde... en de onverdraagzaamheid en haat die ze nu terugzien in de samenleving. Zo zei de voorzitter van het Auschwitz-comité dat het alleen nog lijkt te gaan om het recht van de sterkste... en dat er geen plaats is voor verbinding. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei dat in Amerikaanse steden... die helemaal niet zoveel verschillen van Amsterdam... migrantenkinderen worden opgepakt. Bij een politieinval in Rotterdam heeft een man geprobeerd een politiehond te wurgen. De politie kwam af op een melding van geluidsoverlast. Bij zijn aanhouding verzette de man zich en hij was agressief naar agenten. Toen de politiehond werd ingezet probeerde de man die hond te wurgen. De hond heeft het overleefd en maakt het goed, laat de politie weten. En de man is opgepakt. De noordelijke helft van het land heeft last van smog. Volgens het RIVM zit er veel fijnstof in de lucht... en hebben vooral mensen met astma, bronchitis en hart- en vaatziekten er last van. Door de oostenwind is er veel fijnstof uit Europa naar Nederland gekomen. De onderhandelaars van D66, VVD en CDA praten weer over een coalitieakkoord... en met name over de financiële keuzes die nog op tafel liggen. Gisteren zaten ze ook al heel lang bij elkaar. Vrijdag willen ze het akkoord presenteren. Daarvoor moet het nog worden doorgerekend en moeten de fracties er naar kijken. Daarom moet het binnen een paar dagen klaar zijn. In de Eredivisie heeft AZ uit bij Telstar met 1-0 gewonnen... dankzij een laat doelpunt van invaller Jensen. Het was de eerste zege onder interimtrainer Leroy Echtelt... de opvolger van de ontslagen Maarten Martens. Het weer in het westen volop zon, in het oosten en noordoosten bewolkt... bij temperaturen tussen min 1 en plus 5. Morgen overwegend bewolkt er in het oosten en noordoosten kans op sneeuw of natte sneeuw.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 Oh, hey guys, how you doing, man? Hey, hi. Oh, Jay, what's going on? Well, ain't not much going on. The only thing that's going on is we're back. And this time, we're serious. There's only one more step to take.